uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De bewoner gevonden. Hij zou er al een paar weken hebben gelegen. Het lichaam werd ontdekt door agenten en medewerkers van de woningcorporatie. Die gingen kijken naar een melding dat de bewoner al een tijdje niet was gezien. Ook hadden buren geklaagd over stank die zich verspreidde via de luchtafzuiging. De politie gaat ervan uit dat de man een natuurlijke dood is gestorven. In de Deense hoofdstad Kopenhagen hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het boerkaverbod dat vanaf vandaag geldt. Ze vinden dat de regering met het verbod inbreuk maakt op het recht van vrouwen om zich te kleden zoals ze willen. De Deense regering nam in mei een wet aan die het dragen van boerka's en niqabs verbiedt. Ook maskers en helmen die het gezicht te veel bedekken vallen onder het verbod. Er staat een boete op van 135 euro bij de eerste overtreding. En dat bedrag kan oplopen tot ruim 1300 euro als iemand vier keer over de schreef gaat. In de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is het nog altijd onrustig... na het uitblijven van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten... zijn drie doden gevallen, meldt de staatsomroep. Aanhangers van oppositieleider Chamisa vinden dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen. Ook zijn ze kwaad dat de bekendmaking van de uitslag is uitgesteld tot morgen. Betogers gooiden met stenen en blokkeerden straten in Harare. Het leger heeft tanks ingezet. En de dodelijke explosie in een appartement in Arnhem eerder deze week is veroorzaakt door een chemische reactie bij het verwerken van drugs. Bij de ontploffing en de daaropvolgende brand kwamen twee mannen om het leven, onder wie de bewoner van 33. Een derde ging er vandoor, maar hij werd de volgende ochtend zwaar gewond teruggevonden. De slachtoffers komen waarschijnlijk uit het buitenland. Een van hun auto's had een Frans kenteken. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15.